10 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Hofstee verwacht dat het aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld zal verminderen. In Nieuwsuur wijst hij op de nieuwe, naar eigen zeggen succesvolle aanpak van criminele bendes. Na een liquidatie is de kans volgens Hofstee groot dat de daders worden gepakt. En verder worden bijvoorbeeld wapenhandelaren ook succesvol aangepakt. In anderhalf jaar tijd zijn er zeker 13 grote wapenvondsten gedaan. Volgens Hofstee zijn daardoor waarschijnlijk een paar liquidaties voorkomen. Sinds 2012 is er in Amsterdam sprake van een liquidatiegolf. Daarbij zijn al 30 mensen vermoord. Blaricum in het Gooi is de duurste gemeente. Daar zijn de woonlasten het hoogst, bijna 1200 euro per jaar gemiddeld. Blijkt uit de atlas van de lokale lasten 2015 van de Rijksuniversiteit Groningen. In Aalten, in de Achterhoek, is dat ruim de helft minder, gemiddeld 520 euro. In ruim twee derde van de gemeente liggen de woonlasten tussen de 6 en de 800 euro. De onroerend zaakbelasting is dit jaar met 2,7 gestegen en ook daarin is is Blarikum koploper. De explosie gisteren in een appartementencomplex in Berg aan de Maas, bij Urmond in Zuid-Limburg, is veroorzaakt door de man die daarbij gewond raakte. Hij is degene die de gaskraan opendraaide in zijn woning. De bewoner, die door de explosie om het leven kwam, had vlak daarvoor de brandweer gealarmeerd wegens een gaslucht in het gebouw. Eerder werd gedacht dat hij de explosie had veroorzaakt. Duizenden Ieren zijn in de hoofdstad Dublin de straat op gegaan om te protesteren tegen een nieuwe waterbelasting. De belasting van een paar euro is een bezuinigingsmaatregel. Volgende maand wordt die voor het eerst geheven, maar voor veel Ieren is de nieuwe maatregel letterlijk de druppel. Ze vinden water een primaire levensbehoefte waar je niet extra voor moet betalen. Het weer. Buien trekken weg, het klaart op. Daar waar het onbewolkt is daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen meer zon, een matige oostenwind en 8 of 9 graden.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 I hit the floor and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I hit the floor and see wicked things. I close my eyes and see. I close my eyes and see. I close my eyes and see. I hit the floor and see wicked things. I close my eyes and see. I close my eyes and see. I close my eyes and see. What the fuck? I close my eyes and see wicked things. You never know what tomorrow brings. Who can stay when fate will spin? We all create the state we're in. Get so late in the city of sin rise and see crowds alive. Grass so hard as I wanna survive. Born with the fire, yeah, born with the drive. Look straight up at the bright blue skies. Tell the truth, don't tell no lies. See the dream when I close my eyes. One two, one two, one two, one two, one two. Body old bullies. What the fuck? What the fuck, fuck, fuck? wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I hit the floor and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes and see wicked things. I hit the floor and see wicked things. See wicked things. See wicked things. I close my eyes and see wicked things. I close my eyes. I close my eyes and see wicked things. I hit the floor and see wicked things. You never know what tomorrow brings. What the fuck? me to be flawless. People tell me not to let myself evolve. And I think I know where to get it.